Gert Kluk met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama geeft vanavond een verklaring over de situatie in Libië. Hij is op zijn vakantieadres in Martha's Vineyard op de hoogte gesteld van de jongste ontwikkelingen door een van zijn veiligheidsadviseurs. In Tripoli hebben troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi zijn zoon Mohammed bevrijd. Die was gisteren gevangen genomen door de opstandelingen en had huisarrest. De troepen bestormden het huis waar hij vastzat en wisten hem te bevrijden na gevechten met rebellen, meldt Al Jazeera. De rebellen hadden drie van Gaddafi's zonen in handen. Ondertussen wordt Naarste gezocht naar kolonel Gaddafi. Misschien zit hij nog in zijn hoofdkwartier in Tripoli. Hij kan daar ook vanochtend met gepantserde voertuigen zijn vertrokken, zoals ooggetuigen zeggen. Vier Nederlandse banken hebben in 2009 miljarden geleend van de Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve. Dat blijkt uit cijfers in handen van persbureau Bloomberg. Het Belgisch-Nederlandse Fortis leent het meest, bijna 26 miljard dollar. Ook de Rabobank, ABN AMRO en ING maakten gebruik van de noodleningen. Het was al bekend dat een aantal Nederlandse banken geld had geleend bij de VET, maar nu blijkt dat het om hogere bedragen gaat dan gedacht. In totaal verstrekte de VET 1200 miljard dollar aan noodleningen. De Amerikaanse Stalen Bank leende de helft van dat bedrag uit aan buitenlandse banken, waaronder dus ook vier Nederlandse. De meeste Europese beurzen eindigden vandaag in de plus. De AEX-index sloot met een winst van 0,8%. In de voorbije weken verloor de beurs meer dan 20%. Ook de beurzen in Parijs en Londen boekten vandaag winst 1,1%. Alleen in Frankfurt was een klein verlies van 0,1%. Het weer. Bewolking en hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking.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 Zo, dat is lekker. Ja, daar geloof je helemaal niks van natuurlijk, want de man is eh, bekend onder de naam Manfred Mann, Manfred man En eh, hij is geboren in eh, Johannesburg, Zuid-Afrika op 21 oktober 1940. En hij heeft echt heel veel mooie muziek gemaakt. Dit is met zijn band, Manfred Man's Earth Band. En die, die heeft hij opgericht in 1976. Goed, we gaan lekker muziek draaien. Veel uit de jaren 60 paar nummers uit de jaren 70 gedaan. En eh, laten we beginnen met The eh, Cream. En dat is natuurlijk een heel erg bekend uh, geval. Want daar eh, eh, was onder andere Ginger Baker stond er aan de, de wieg. En daar heeft ook Eric Clapton in gespeeld. En ehm, tevens alle twee ook in John Mills Bluesbreakers. En dat was een trio dat ontzettend fijne muziek heeft gemaakt. Dan gaan we naar Steppenwolf. Ook heel bekend natuurlijk. Born to be Wild. Een, een nummer dat eigenlijk onder de psychedelische invloeden opgericht werd aan het einde van de jaren 60. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, het is wat. En dan eh, ja, een beetje eh, een zoetsappig nummertje, Happy Together, ook uit 67 van The Turtles. racing with the wind. met hun bekendste single Happy Together, een hit van hun uit 1967. Zoals ik al eerder zei, we gaan door met eh, nog een paar nummers uit 67 en dan beginnen we met Jefferson Airplane en die eh, hebben dan eh, voor, hebben voor u meegenomen Somebody to Love ook een hit uit 67. Vervolgens de Spencer Davis Group, I'm Man, ook 67. En daarna een one-hit wonder van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. En dat was 1970. ja, Norman Greenbaum met uh, Spirit in the Sky. Oh, ik hoor hier een echo, Rob. <laughs> ja, want, geweldig hè eh, de luisteraars, eh, eh, Rob Harms heeft het heel even overgenomen van mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Daniel Lefferts. Die is even iets met technisch bezig waar ik Ja, ik kan je nu dubbel horen hoor, dus uh, gaat helemaal goed. met <laughs> een galop, met een galop. <laughs> Leuk Allemaal echo's. Leuk hè? Goed, dat was dan Norman Greenbaum. We gaan verder met de Easy Beats. Een Australische popgroep uit de 60 jaren. En eh, het bekendste nummer van hun is Friday on My Mind. Een hit uit 1966. Eh, Daarna de Hollies. Nou, die hoef ik niet te aankondigen. Het is eh, de hit die we hebben meegenomen. He Ain't Heavy. En soms zeggen ze nog wel eens achter. Here's, Here's my, brother. Ja, <laughs> dat is niet helemaal waar. Want het heet He Ain't Heavy. En vervolgens een van de betere zangeressen uit de jaren 60 en begin 70. Melanie met A Brand New Key. Monday morning feels so bad Everybody seems to nag Safka Sekterik. Oftewel eh, Melanie, geboren in eh, Estonië in 1947. En een Amerikaanse zangeres toen ze zichzelf. En zij heeft vreselijk lekkere muziek gemaakt gewoon. Heel klaar. We gaan de volgende drie eh, setjes gaan we doen. Eh, we beginnen met eh, Chicago, oftewel Chicago Transit Authority. Een groep uit, ja hoe kan het ook anders, uit de plaats Chicago die zich vernoemd heeft naar het lokale vervoersbedrijf, de Chicago Transit Authority. En ik heb voor u meegenomen, even kijken, waar zitten wij? Does anybody really know how, what time it is? Uit 1970. Vervolgens Arlo Guthrie, City of New Orleans. We hebben wel eens eerder gedraaid. En dan van uh, Loving Spoonful, een van mijn favoriete groepen uit de jaren 60 met Darling Be Home Soon. opened up to sing his song. of all the things we did today Here And laugh about our funny little ways While we have a few minutes to breathe And I know that it's time you must leave But darling be home soon I couldn't bear to wait an extra minute if you double My darling, be home soon It's not just these few hours But I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to And now A quarter of my life is almost past I think I come to see myself at last And I see that the time spent confused Was the time that I spent without you And I feel myself in blue So darling, be home soon I couldn't bear to wait an extra My darling, be home soon It's not just these few hours But I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to but I've been waiting since I toddled For the great relief of having you to talk to Go and beat your crazy head against the sky Try and see beyond the houses and your eyes It's okay to shoot the moon could be home soon I couldn't bear to wait an extra minute If you dawdle My darling, be home soon It's not just these few hours that I've been waiting Since I toddled For the great relief of having you to talk to talk to. Jawel, dit was natuurlijk de Love and Spoonful met eh, eh, onze eigen John B. Sebastian. Een man die uh, furore heeft gemaakt op het grote Woodstock Festival in 1969. Schiet alweer aardig in top dan. ja. We hebben nog maar heel even te gaan, 10 minuten. En ik wil nog eigenlijk alles draaien, maar dat gaat gewoon niet. Goed, we gaan dus wel in ieder geval verder met Diana Ross en de Supremes met Reflections. Moet je heel even opletten, het is een beetje een raar begin van het nummer. Maar het klopt toch helemaal. Daarna de Doobie Brothers met A eh, Long Train Running. En vervolgens eh, van een van de mijn meest favoriete albums die er ooit gemaakt is. Eric Burden, Declares War. En dan draaien wij voor u Spill the Wine bij Golden CFM. Het is wel warm eigenlijk geweest vandaag, hè? Ja, ja. Had je geen airco erop dan? Nee. <laughs> het, eh, het, programma zit er weer op, helaas. Golden CFM, eh, de gouden oude eh, rubriek van onze eigen lokale radio. Het zit erop, helaas. We gaan nog één nummer voor u draaien. En dat doen we dan, Darling Be Soon. Een hit van Loving Spoonful uit 1967. Het was ontzettend leuk om het te doen. Twee weken zijn we er weer. Tenminste, gezellig. Wellicht ben ik er niet. Jij bent er zeker ook. Ik ben er wel. En misschien is eh, Silver Robbie dan aanwezig. Wie zal het zeggen?